Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De politie van Washington D.C. heeft de trappen van het kapitool schoongeveegd. Ook zijn de indringers teruggedrongen en is het gebouw weer veilig, meldt persbureau Reuters. Er is een grote politiemacht aanwezig nadat betogers het gebouw hadden bestormd en waren binnengedrongen. Op beelden is te zien dat zwaar bewapende agenten langzaam oprukken. Er geldt vanaf nu, middernacht onze tijd, een avondklok in de Amerikaanse hoofdstad. De bestorming was rond 8 uur s avonds onze tijd. In het gebouw was het congres toen bijeen om vast te stellen dat Joe Biden de winnaar van de presidentsverkiezingen is. Die zitting werd geschorst toen betogers door hekken en een deur waren gebroken. Politici werden geëvacueerd of hielden zich schuil in hun kantoor. Kort daarop verschenen beelden van betogers die door de plenaire zaal van de Senaat liepen... of achter het bureau zaten van de machtigste democraat, Nancy Pelosi. Een paar uur na de bestorming verscheen de gekozen president Biden op tv. Hij sprak van een ongekende aanval op de democratie en riep Trump op zijn aanhangers terug te trekken. Kort daarna plaatste Trump een video op Twitter waarin hij zijn aanhangers vroeg naar huis te gaan. Hij herhaalde dat de verkiezingen fraudeleus zijn verlopen, al is daar geen bewijs voor. Bij de onrust vielen meerdere gewonden. Een vrouw werd neergeschoten en raakte zwaar gewond. Meerdere agenten raakten ook gewond bij de bestorming. Ook heeft een groep demonstranten journalisten aangevallen. Ze sloegen met een vlag cameraapparatuurstuk. stuk. Van buiten Amerika reageren wereldleiders op de chaos in Washington. Premier Rutte roept president Trump op de overwinning van Biden vandaag nog te erkennen. Rutte spreekt op Twitter van afgrijzelijke beelden uit de Amerikaanse hoofdstad. NAVO-chef Jens Stoltenberg gaf een soortgelijke reactie. En de Britse premier Johnson spreekt van een schandelijke vertoning. En ook de uitslag van de senaatsverkiezing is bekend. De democraten hebben de laatste zetel in de Amerikaanse senaat gekregen. Bij verkiezingen in de staat Georgia waren nog twee zetels te verdelen. De eerste ging al vrij snel naar de democratische kandidaat. De tweede is na een nek-aan-nek race ook voor de democraten. Daardoor hebben ze nu het overwicht in de Senaat gekregen. dat maakt het voor aankomend president Joe Biden een stuk makkelijker om de komende vier jaar hervormingen door te voeren.